Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het KNMI zegt dat het ergste in het Waddengebied geldt niet langer code oranje, maar code geel. Net als voor de rest van het land. Er wordt gewaarschuwd voor onweersbuien met mogelijk hagel en zware windstoten. De buien hebben plaatselijk tot wateroverlast geleid. Maar ernstige ongelukken hebben zich voor zover bekend niet voorgedaan. Op de plek van de vliegramp in Oekraïne zijn opnieuw menselijke resten gevonden. Net als gisteren konden Nederlandse en Australische experts er vandaag urenlang hun werk doen. Niet ver van de rampplek sloegen wel granaten in, maar de experts konden gewoon doorgaan met hun onderzoek. De Nederlandse regering stelt 750.000 euro beschikbaar voor noodhulp aan de Gazastrook. Het geld gaat naar het Rode Kruis, net als vorige week. Toen gaf Nederland al een half miljoen euro. Minister Ploemen zegt dat de bevolking van Gaza zwaar lijdt onder het oorlogsgeweld tussen Israël en Hamas. Ze rekent erop dat ook andere landen een bijdrage leveren. De Groningse politie neemt afstand van een bericht op Twitter van een van haar medewerkers. Een rechercheur schreef vanmiddag dat hij de Gay Pride in Amsterdam een smerige vertoning vindt. De korpsleiding zegt in een reactie dat de politie zijn mening niet deelt en dat de medewerker erop zal worden aangesproken. De rechercheur, die ook een opleiding volgt tot predikant, heeft zijn omstreden tweet inmiddels verwijderd. Hij zegt dat zijn mening losstaat van zijn ambtelijke handelen als politieman. Cabaretier Joep van het Hek zegt dat de hoofdredactie van NRC Handelsblad hem steunt als die stopt bij de krant. In zijn wekelijkse column dreigde de cabaretier vandaag met stoppen als de krant in handen komt van de Telegraaf Mediagroep. Hij zegt niet op dezelfde loonadministratie te willen staan als bijvoorbeeld Evert Santegoets van Privé. Het weer, onweersbuien trekken naar het noorden. Daarbij zijn hagel en windstoten mogelijk. Vanavond en vannacht ook nog enkele buien. Morgen in het westen geregeld zon.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 Been all alone, won't seem that clever. Take a parachute and go. It's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. You're gonna have to take flight. If the wind don't catch you, I let you down.